de Poescafé stond Christus recht en hij sprak... Voorwaar, ik zeg I wanna rock! Rock and Roll Café. Ja, that's not gonna happen. Bedankt voor de bloemen uit Nederland, die ook dit jaar de wiering op het Sint-Pietersplein op luisteren. Bedankt voor de bloemen. Bedankt voor de bloemen. En dit is de nieuwe alarmschijn. Give me one more. Welkom in het Rock and Roll Café en een special edition vandaag. Welkom Yves. Goedenavond. Vertel mij eens, wat gaan we van vanavond Oh, we gaan alles doen vanavond. Er is veel volk in het café, dat is al plezant. Ja, dat is leuk, hè? Ja, inderdaad, dat is, eh, dat is heel plezant. En als mensen aan het luisteren zijn en denken van, goh, ik heb eigenlijk niets te doen vanavond. Die kunnen altijd langskomen natuurlijk. Graag, graag. En een pintje drinken en straks een live optreden van... Eh, Midnight Tattoo. Een bandje, een punkbandje uit Antwerpen. Mhm. En eh, we gaan die straks wel wat vragen stellen. Hè? En ook um, nummers van hen spelen. en ja, eh, ja, blijven luisteren, zou ik zeggen. Of echt nog beter, kom af. Absoluut. Er is nog plek. Er is nog veel plaats. <laughs> zeg, aan het volgende. Anti-Nowhere League. Ah, wel, ja. we hadden dus eerst Ramkot. Yes. En die ah, mannen, die, zijn, die zijn bezig. Want die mogen het uh, voorprogramma doen van niemand minder dan Metallica. Ja. En gaat het nou toch gaan, of is is het <laughs> eigenlijk? ik weet het nog niet, dus, eh, het is, nog, ik weet het nog altijd niet. Maar eh, in ieder geval, die Anti-Nowhere League, die, die nummer is destijds ook door Metallica gecoverd geweest, maar dit is de originele versie. Ah, graaf. Dan gaan we eens naar luisteren en dan daarachter iets, iets met, van de Beatsticks. Ja. Hehe. Lekker muziekje toch, hè? Ah, ik was erop. <laughs> horen jullie mij? Oké, ja. goed. Eh, dus vanavond special edition van ons Rock and Roll Café met Midnight Tattoo. Welkom mannen. Goedenavond. Hallo, Roy, Free en Michiel. De zanger is Roy, Free is een drummer, de spraakwaterval, heeft hij mij er juist verteld. <laughs> en Michiel ook de zanger-bassist. Wat blieft? Zanger-bassist. Oké. Ah, ja. En um, ja, Midnight Tattoo, vertel eens wat over jullie. We zijn een sing-along streetpunk band, gestart in 2010. En met één doel, plezier maken op podium, naast podium, voor podium, achter podium. Met het nodige alcohol er af en toe bij. <laughs> meer niet. We verwachten niet om eh, op nummer 1 in de afrekening te staan. We verwachten niet om op Rockwerchter te spelen. Zolang nou we ons maar kunnen amuseren met een goede frisse pint erbij, dan is iedereen gelukkig. Oké. Mission statement. Ja, voilà. Dat is eh, heel goed, eh, heel goed eh, samengevat, hè? absoluut, ja. Zeker. Ja, voilà. En van waar ehm, het, ehm, de passie voor punk? Van kleins af begonnen? Of jullie hebben elkaar leren kennen? Of, punk zit er al in sinds onze tienerjaren. Voor mhm. mij persoonlijk sinds een jaar of veertien, via de jeugdbeweging. De rest ook allemaal via ja, de jeugdjaren, vrienden, schoolkameraden waarschijnlijk. En eh, ja, de, eh, de, bacterie heeft ons gebeten. Microben gebeten, hoe zeg je dat allemaal? En eh, sindsdien, punk all the way. Heel weinig andere muziek die mij heeft kunnen bekoren door de jaren heen. Ehm, ik spreek over mezelf natuurlijk. Ik ben eh, heel hard into punk, alle subgenres van punk. Mensen denken waarschijnlijk bij punk aan pure herrie, maar je hebt <laughs> een heel breed spectrum aan punk. Ook eh, rustige, bij wijze van spreken, emotionele nummers, tot uiteraard de goed stevige chaosnummers. Ja. Maar alles daarin, zelfs K-punk af en toe, het er maar punk eh, bij, te maken, of bij te passen komt, dan amuseer ik me eigenlijk ten top. En dan zijn jullie vertrokken. Zoiets. En dat is bij alle drie zo? Eh, ik luister eh, persoonlijk eh, tegenwoordig iets minder naar punk. Ja. vooral meer klassiekers en ehm, jaren 60s, 70s. Maar af en toe nog een goede punkplaat. Ah ja, voilà, voilà. Zeker. En de nummers die jullie hebben, hebben jullie die zelf gemaakt? Of... Ehm, zelf geschreven. Jij schrijft de nummers, Roy? Of, samen met Michiel. Samen met Michiel. En tekst en muziek? We hebben een ja, tekstenboekje. En dan speel ik wel even. En dan uh, gaan we combineren van welke tekst past erbij, bij welk riefje. Ah ja, En zo komt een nummertje tot stand. Oké. Zeg, en ehm, ja, ergens komt dat ook wel vandaan. Hè? Eh, de, de liefde voor punk en voor muziek natuurlijk ook. Eh, misschien heb je ook wel helden van de muziek. Eh, ik heb er sowieso, de neef weet er veel. <laughs> dus ja, want jullie hebben ook wel wat nummertjes doorgegeven. En ik, eh, we gaan eerst een nummer van jou spelen. Kun jij daar iets over zeggen, Roy? Ja, dat is uh, social, Distortion, Reach for the Sky. Ik vind dat persoonlijk zelf een van mijn topnummers. Gewoon ook voor het nummer van ja, Reach for the Sky. Ga voor een top. Doe wat je wilt en probeer met wat je wilt te doen. Er te zorgen dat je daar staat en gewoon gelukkig zijn. Daarover gaat dat nummer. En dat is zo mooi. En die mannen die gaan ook al eeuwenlang mee. <laughs> Die zijn eigenlijk al dood geweest, maar die zijn er nog. <laughs> Die zijn er nog, <laughs> voilà, voilà. Zo bestaan er nog heel veel hè, eh, van die artiesten. Maar we gaan er eens naar luisteren. Rancid, Journey to the End of the East Day. Ik denk dat we hier menig luisteraars gelukkig mee hebben gemaakt. Absoluut, hè, absoluut. Rancid is altijd oké. Oké, en zeker een paar van de basters, denk ik. Absoluut, absoluut. Zeg, ehm, stel eens een vraag, jong. <laughs> Eh, nee, nee, ik was dus al even bezig. Eh, eh, jullie kennen elkaar, Michiel en, en Roy, al iets langer van, van in de jeugdjaren. Ja, ik, was 18 en Michiel 20 jaar toen we elkaar leren kennen. En een band begonnen. En dat was dan, dat was niet Midnight Tattoo, dat was nog een andere band dan. Dat was de Neglected Wood Pigeons. De Neglected Wood Pigeons. Ja, <laughs> Nederlandstalige punk. <laughs> De, de, verwaarloosde bosduif dus. Ja, mooi vertaald. <laughs> Geweldige naam. Goeie naam wel. Ja, hè, inderdaad. Ja, ja, en, en er is, eh, ja, er is op een gegeven moment dan gestopt en dan zit ik al eh, Midnight Tattoo en er is er nog een, nog een tussen geweest? Of, Er eh? is ongeveer twee jaar tussen geweest, denk ik. Ja, eh, eh, verschillende projectjes te proberen. Uiteindelijk toch terug bij elkaar uitgekomen om, het oh, een project te starten. Met een toenmalige drummer, de Misha, uit het Waasland hier, die dan wekelijks naar uh, rechteroever kwam om te repeteren. Ja, ja dat klopt. En, die is dan in 2018, als ik goed onthouden heb, uit de band gestapt. En dan is er mm -hmm. vrij in de plaats gekomen. Oké, oké. Okay, okay. Sindsdien ja, timmeren we verder aan onze weg. Okay. Freddy is heel gelukkig dat u in een band zit. <laughs> Ja, dat valt wel mee. Respect, respect. <laughs> ja, want Rancid, dat is een nummer dat jij had gekozen, hè? Ja, absoluut. Ja. Voor mij de beste punkband eh, ter wereld. Hij doet een, hij doet een t-shirt ja, hij doet een eh. t-shirt aan. Ja. En ook een tattoo. Uh, echt? echt? big, big, big fan. Big fan. Zeg, en nu gaan we even verder naar Sex Pistols. Dat is van u, Michiel. Ja, Sex De grondleggers. Ja, mhm. veel uitleg is er niet voor nodig. Maar... niet iedereen is er even grote fan van, maar ze hebben toch een aantal klassiekers geschreven. Zeker weten. Ja, geen Sex dan denk ik dat de muziek er ook wel wat iets anders had uitgezien. Veel braver waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk. <laughs> ja. waarschijnlijk. En geen gitaren tegen de grond, eh, mhm, weet ik mhm. veel. Alhoewel, dat gebeurde vroeger ook wel, daarvoor ook wel. Het is wel interessant om te zien hoe dat, hoe dat punk in, in Engeland helemaal anders was dan, dan punk in Amerika bijvoorbeeld. Vertel. Ja, in Amerika hadden dan zo de, de, de Ramones en, en, die dingen. Ah, dus- dus ja, eigenlijk, inderdaad. Eigenlijk was dat, was dat een stroom die zo, die zo parallel wel, wel liep, maar, maar dat was een heel andere beleving, denk ah. ik. Uh, Maar dat zullen we nog wel eens op een andere ja, <laughs> ja, dat is een ander ding. Zeg mannen, we gaan nu de Sex opzetten. En dan eh, zijn jullie er klaar voor om uh, even het volk in het café te entertainen? Zeker en vast. Goed, oké. Dan gaan we nu even de Sex Pistols opzetten. Come Cops van de Kids. En nu gaan we over naar Midnight Tattoo. Roll Café. I got a car full of he <laughs> alle beginnen is zo moeilijk, mannetjes. Maar hier zijn ze opnieuw. De uh, Midnight Tattoo. Gewoon kaart. Woe! Never put your faith in me, I will only let you down. Don't pick me up when I stumble, just leave me on the ground. And right or wrong, I'll stick by the things I've said. And I couldn't give a shit if you'd go or if you stay. Well, I don't need your pity, I don't need your bullshit lies. I don't want your opinion on the faults of my life. You can talk all you want, but I won't hear the words you say. I'm an unforgiving prick and I'm just living the bastard's way. When my day has come and I lie beneath the dirt, there are people getting righteous is in rather easy words. They remember all the good times, all they talk about the bad, and they keep on drinking whiskey from keeping getting sad. Well, I don't need your pity. I don't need your bullshit lies. I don't want your opinion on the faults of my life. You can talk all you want, but I won't hear a word you say. I'm an unforgiving prick, and I'm just living the bastard's way. my mother's doorstep lies a single red rose and a story of a broken man that a woman would never know. I showed her the best and the worst days of my life, and I promised her that one day I will take her for my wife, and she knows from the heart from the moment I left her bed, she said, Your poor boy was a son of a bitch, and I'm glad he's fucking dead. Well, I don't need your pity, I don't need your bullshit lies. I don't want your opinion on the faults of my life. You can talk all you want, but I won't hear the words you say. I'm an unforgiven prick and I'm just living the bastard's way. Six pack therapy. Whoa. I broke some hearts. I'm living bigger scars. Whoa. Better days are on my way. Till then, I will say there's only one remedy. I call it six-pack therapy. Bottoms up. There's only one way for me. There's only one remedy. I call it six-pack therapy. Bottoms up. There's only one way for me. Oh. Whoa, whoa. I thought it over when I was sober, but then my world seemed like shit. I'm taking miles, my life to quit. better days are on my way. Till then, I will say there's only one remedy. I call it six-pack therapy for up. There's only one way for me, there's only one remedy. I call it six pack therapy. Bottoms up, there's only one way for me. Six pack therapy, six pack therapy. This is my six pack therapy, six pack therapy, six pack therapy. This is my six pack therapy. Whoa, whoa, whoa. last Everybody is my friends, but then the second says of shame. Why am I doing this? I'm always a fucking mess. The better days are on my way. Till then, I will say there's only one remedy. I call it six-pack therapy. Bottoms up. There's only one way for me. There's only one remedy. I call it six-pack therapy. Bottoms up. There's only one way for me six pack therapy, six pack therapy. This is my six pack therapy, six pack therapy, six pack therapy. This is my six pack therapy, six pack therapy, six pack therapy. This is my six pack therapy, six pack therapy, six pack therapy. This is my six pack therapy. Aston Believe. Thank you. Applaus, applaus voor, ehm, voor Midnight Tattoo. Dat was heel graaf. En nu gaan we even over naar live. Bij mij is was. <laughs> party up. En eh, daarmee wil ik zeggen dat we op 21 april, dan is Prins zeven jaar overleden, gaan we terug een eh, programma doen. Yves vooral en ik. Uh, een eh, Ik ben zijn een <laughs> bijzit of zoiets. Ik weet niet hoe dat je dat moet zeggen. <laughs> Klankbord. Sidekick, sidekick. Ja, ja. En Midnight Tattoo is hier nog steeds. Mannen, zeg, hoe hebben jullie dat gedaan? Zo geweldig. Maar echt goed, hè? echt, echt waar. Om, om eigenlijk niks van jullie te kennen, hebben jullie mij zeer aangenaam verrast. <laughs> jullie bedankt om hier te zijn. Eh, zeg, ik heb nog wel wat vraagjes voor jullie. Ehm, jullie hebben al echt nog wel wat optredens eh, staan. Eh, waar gaan jullie al wat optreden deze zomer of deze lente al? 50-50 binnen- en buitenland. Dus, hè, dus, eh, de buurlanden en hier ook eh, in ons Vlaanderenland. Wallonië nog niet zo vaak speelt eigenlijk. Mhm. Dat is moeilijk om binnen te geraken precies. Maar uh, ja, zolang dat ze ons willen, komen we spelen, gaan we spelen, komen we graag terug. Dus, Geweldig hè. Zeg, en toen jij hier was de vorige keer Roy, hè, met, toen dat, Robbie zijn radiodebuut, dan had je mij iets verteld over misschien de Lokerse... Ja, is daar nog eh, iets eh, van gekomen? Ik vrees dat dit jaar geen puntdag zal zijn. Oh, Helaas. Dat is jammer, dat is jammer. Heel jammer. Misschien volgend jaar. Laat ons open, hè. Maar de contacten liggen daar dus. Ah ja, voilà. voilà. Dan zien we wel verder. Ze dus hebben jullie naam en eh, gegevens, dus... Uh, voilà. De organisator moet alleen nog maar wat bellen, hè. Het is dat. <laughs> zeg, Free. De spraakwaterval. <laughs> ja. <laughs> Vertel eens. Leonard Skinnert. Ja, dat is een eh, iets langer nummer, wel eh, negental minuten. Um, maar gewoon die intro, dat, dat zweverige, om dan ineens los te barsten met, met solo's dat echt gewoon eh, niet van deze wereld zijn. Echt schitterend nummer. Ah, wel, dan gaan we daarmee beginnen en dan een flock of seagulls hè, voor Michiel. Super. ja, ja, Leonard Skinner met uh, Free Bird. We gaan daar een beetje outfaden, hè, want mag, die solos... <laughs> Mag het iets meer zijn? Inderdaad, iets meer, iets meer. Dat was eh, van Free En daarvoor, ja, ik had de volgorde een beetje gewisseld. Uh, vlak of... Seagulls. Inderdaad. En nu is het aan Roy nog eens voor zijn uh, ander nummer. Ehm, Live Like You're Dying, The Drowns. Die ken ik niet. Heb je daar meer... kun je daar iets meer over vertellen? je het pas sinds vorig jaar werken Een Amerikaanse band, fantastische muzikanten, ja. fantastische goede kerels ook. De drummer heeft in een paar andere punkbands gezeten. En ehm, toen hebben we elkaar voor de eerste keer ontmoeten. We hebben ook een support gedaan, op hun mhm. een tour. En ehm, ja, dat zit gewoon goed. En ehm, een van de weinige <laughs> bands die op tour zijn, die van een voorprogramma merchandise kopen. Echt? Dus eh, ja, en we zijn nu, eh, ik ben nu met Riff, de gitarist-zanger, aan het communiceren. Want die komen terug naar België of op Europese tour. En ze willen ons in de buurlanden mee als support hebben. Mijn graaf. Dus eh, misschien eh, wordt het wel een leuke. Ja, dat, wordt, leuk, dat sowieso leuk. Maar ja, dat is, wel, dat, dat is wel interessant. dat is toch leuk, want dan heb je toch al een ander publiek. Dat... Al, al idee wanneer dat, dat ongeveer eh, dat zal van juni tot en met eind juli zijn. Amai, ja, ja, ja. Dan, die in een tour, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Ah, ja en dan komen jullie er eens bij? Of gaat dat dan de support zijn vanaf juni tot juli volledig zijn? Of dat dan in de buurt zijn waarschijnlijk. Die data liggen nog niet vast, maar ik denk gewoon sowieso in België al mhm, en eh, mhm. misschien Nederland, Duitsland. Ja. Zien we haalbaar is voor ons ook. Ja. Zeg maar, jullie hebben... Ja, sorry, Jullie hebben allemaal een vaste job, hè? Ja klopt. Hoe doen jullie dat dan? Als ze nu zeggen van ja, kijk, er is een vast toerschema van, van juli tot van begin juli tot eind juli of zo. Je gaat wat festivals doen. Ik zeg nu maar iets. In de Limburg uh, kan er even ook Herk en dergelijke. Ik zeg nu maar iets. Ehm, hoe doen jullie dat dan? Nemen jullie dan ja, waarschijnlijk verlof, maar op den duur is dat ook op. Uh, we, doen zelden lange tours. Of, dat zijn eerst al, meestal weekenders. Ehm, een vrijdag of een maandag verlof pakken. Dat lukt meestal wel. Mhm. Eh, maar echt zo een week of twee weken achtereen, dat komt in onze stijl weinig voor. Behalve echt de grotere bands die ja, het buitenland naar hier komen. Dat wel, maar de support act is meestal uh, weekend shows voor ja, Ja, ja, ja, En, en hebben jullie eigenlijk al, al platen en, en, en, of, of cd's of eh, andere zaken die, die ondertussen uitgekomen zijn? Ja, zeker en vast. We hebben vier EP's ondertussen, dus singeltjes en één full album ja. op vinyl, op, als op cd als op cassette uitgebracht geweest. Amai, Oké. En eh, momenteel zijn we aan het schrijven voor de volgende full Ik hoop die dit jaar nog te kunnen gaan opnemen. Eh. schitterend. Een beetje zien hoeveel repetities we tussen de shows kunnen inplannen. Eh. dus dat is, Maar dat, dat, is toch het plan om die dan volgend jaar te brengen. Ja, en je geraakt gemakkelijk kwijt we doen ons best. Eh, <laughs> het is natuurlijk eh, een, een, kleine scene in België, dus daarmee ja, dat we graag ook vaak in het buitenland spelen, om ook daar mhm. wel onze, onze muziek aan de mensen te brengen eh, en onze naambekendheid op te bouwen. Ja, en staan jullie ook op, op de streamingplatformen? ja, ook allemaal. Alle online streaming sites. Oké, oké. Voilà. ons label zit in Duitsland, dus ook wel gemakkelijk om dan daar wat contacten te Tuurlijk, ja, ja, ja, Dat helpt wel. En ja, omdat je nu zegt, uw leven eh, zit in Duitsland, in België was er geen optie? Of uh, eh, te eh, moeilijk om binnen te geraken? Of contacten te krijgen? Of, de, de, de, scene is er te klein voor. Er zijn wel een aantal punklabels, maar dan mhm. eerder gefocust op de, de punkrock, de skatepunk. Daar zijn wel ah, een aantal grotere labels in België. Maar in ons subgenre is het vooral in Duitsland en in Engeland dat de grotere labels zitten. Oké, ja, ja, maar ja, goed hè. Op naar meer, hè. op naar... Uh... Zal wel zijn. Voilà, voilà. Stijgende Inderdaad, inderdaad. Maar we gaan nu van nu opzetten, hè. Live Like You're Dying. En dan daarachter hebben jullie nog zin om eh, een paar nummertjes te spelen voor ons? Zeker. En nu zal het ineens wel eh, <laughs> goed zijn. Hè? Geen probleem. Het is erop. <laughs> Ja, ja, de Crips met Man's Needs. En nu gaan we verder met een live akoestische set van Midnight Tattoo. Take me away, I wanna go home. I'd rather be anywhere else than sitting here in this stinking hole. This place a mess. It smells like piss. I really hope that never again I have to send born in a place like this. I've had enough. It's time to go. I wanna be homeward bound to the diamond set in the metropolis. Home sweet home, home sweet home. It's the only place I wanna go. Home oh, sweet home, home oh, sweet home, home oh, sweet home, home sweet home. There's no other place I wanna go. Home sweet home, home sweet home, home sweet home, home sweet home, home sweet home. Go get the van, shout all aboard. It is time for all of us to finish our drink road goes. We're walking out, no turning back. If I stayed a minute longer, I would have died of a heart attack. We're finally gone out of this shithole. The only way is straight ahead to the diamonds and in the metropole. Home sweet home, home sweet home. It's the only place I wanna go. Home sweet home, home sweet home, home sweet home, home sweet home. That's the one place I wanna go. Home sweet home, home sweet home, home sweet home, home sweet home, home sweet home. Home, sweet home. Home, sweet. home, sweet home, sweet home, home, home, sweet home home, home sweet home, sweet home, sweet home, home, home sweet home, oh sweet home, oh sweet home, sweet home, oh sweet home, home sweet home, oh sweet home, oh sweet home, home sweet home, oh sweet home, home sweet home, oh sweet home, oh sweet home, home sweet home, oh sweet home, home sweet home, one more time, oh sweet home, oh sweet home, home sweet home, oh sweet home. home, sweet home. Mollies. Een nummertje over ons favoriete Irish pub in Antwerpen, die het er helaas niet meer is. One, two, three, four. Wow, wow, wow. Mollies, mollies, wow, wow. whoa, moles, moles, whoa, whoa, whoa, moles, moles, whoa, whoa, whoa, moles, moles, Irish pub, Irish pub, there is an Irish pub in the Antwerp city centre. There we go, there we go, hell yeah, there we go, on a massive drinking bender. We're talking about Molly's Pub. Molly's, Molly's. We're talking about Molly's Pub. Molly's, Molly's. We're talking about Molly's Pub. Molly's, Molly's. The oldest Irish pub in town. Led by your loud and proud. Where almost everything's allowed. Until it kicks you out. Hell no! Whoa! Whoa! Whoa! Molly's, Molly's. Whoa! Oh, oh, whoa. Morris, pint of Guinness, pint of Guinness, pour me a pint of Guinness, glass of whiskey on the side. Atmosphere, atmosphere, oh what an atmosphere, it's party time every night. We're talking about Molly's pub, Molly's, Molly's. We're talking about Molly's pub, Molly's, Molly's. We're talking about Molly's pub, Molly's, Molly's. The oldest Irish pub in town. And by ordering loud and proud, and almost everything's allowed until it kicks you out. Hell no! Whoa! Whoa! Whoa! More is, more is, whoa! Whoa! Whoa! More is Irish pub! Skål! Yeah. Cheers, old Ian. Ja, ja, dankjewel. Midnight Tattoo. En nu gaan we even verder met... Uh... Covertje. Gaan ze nog een nummer spelen? Oh, een covertje. Ah, we gaan nog een nummer horen. back in the days. Do you remember way back in the 80s? They were the kids that ruled the streets of our neighborhoods. We were so young, so loud and rebellious, fighting the streets, no, no one could tame us. They were the kids that no one understood. Always in trouble and against the grain. Kids of the 80s, we all felt the same. We don't wanna grow up, but be forever young forever young. I wanna be forever young. Do you really wanna live forever? Forever, forever, forever young. I wanna be forever young. Do you really wanna live forever? Forever, forever young. many years have passed, but we're still around. Attacked a million times, but always stood our ground. We were the kids that knew the difference between right and wrong. Standing on the front line, ready to rock. Life of the party, always drunk as fuck. We were the kids that partied all night long. We might have grown older, but we'll never forget those days of glory, no shame, no regrets. I wish I could be forever young forever young. I wanna be forever young. Do you really wanna live forever? Forever, forever, forever young. I wanna be forever young. Do you really wanna live forever? Forever, forever young. forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever young. Alsjeblieft. Dat was punk. Dank u, dank u wel. Midnight Tattoos, ze komen straks nog even bij mij eh, en bij Yves om een klapje te doen. En wij gaan even verder met Mighty Mighty Bosstones. Or has it ever come down to do or die? You got to rise above the rest. tested. I'd like to think that if I was, I would pass. Look at the tested and think there before the grace go on. Might be a coward, I'm afraid of what I might find out. sure it isn't good, and I'm glad I haven't yet. That's the impression that I get. Rock and Roll Cafe. Huis met Idiot Walk. Zal wel zijn. Amai, amai, amai. We hebben hier toch wel wat gedanst. Klein beetje toch Klein wel. Klein beetje, nee. Zeg, en ik zou graag die mannen... <laughs> ja. Ik... Van waar zit die gaan? Ja, van de Pomonden eigenlijk. Eh, ik wil die mannen van Midnight Tattoo nog eens bedanken, maar ze komen straks hier nog even bij ons zitten. Maar dat is wel goed. Dat ja, is dat is echt, echt goed. Een openbaring. Mhm. Een groep dat ik echt nog niet kende. Nou, maar misschien ook wel eens leuk om naartoe te gaan. En, eh, ja, we gaan maar dat eens doen. Full, full electric, full, eh, full power met die mannen. Ja. ja, en eens zien hoe dat, dat is live. En, dat moet eh, wel de moeite zijn, want je hoort dat wel dat de akoestisch ook al dik in orde is. Dat dat eigenlijk wel, wel oké is. Ja. En het is ook wat ik er juist hier zei, toen dat we met die mannen even ontklappen waren, van dat dat akoestisch is. Ik vind dat nummer brozer worden. Maar dus, ik vind dat wel en dat maakt dat ook wel mooi. Dan wordt het de pure essentie van het nummer Inderdaad, inderdaad. Hmm. En dan komen nummers anders tot hmm. hun recht. Ja, helemaal. Dat zeggen ze zelf ook, hè, dat het eh, akoestisch een beetje anders gespeeld wordt dan dat ze het... Eh, elektrisch doen. Dus, eh, ja, en dat smaakt naar meer. Hè. Ons cafeetje zit hier vol, dus kom maar af. Kom een pintje het is drinken. Het is hier super gezellig, dus als je nog goesting hebt om nog in te komen drinken. Zeker. We zijn hier nog tot 11 uur on air. Maar uh, daarachter blijven we nog wel even open Of air ook nog eventjes. Of air. <laughs> Hoe lang, dat weet ik niet, maar uh, ja. Zeg, uh, rock and roll café, dat doe je toch wel graag, hè? Ja, ja. Heel graag zelfs. <laughs> ik kreeg hier altijd zo, ik kreeg altijd wel wat ehm, ehm, suggesties. Mhm. Dus op 17 mei, maar dat gaat niet, maar op 17 mei wordt Joss Home ja. 50 jaar. De God. De God van de Queens of the Stone Age. wordt mijn, 50? Met een ultieme god, ja. Oké. Dus eh, als ik het goed begrijp, is die een mens jonger dan mij, dus. Ja. Oké. Maar die ziet er slechter uit waarschijnlijk. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, dat heb ik niet gezegd. Nee, nee, nee, nee, nee oké, oké. <laughs> Maar in elk geval wordt hij 50. Dus ik was aan het denken, misschien er, daar iets rond doen. Maar het wordt wel druk in die periode. Ja, ja, ja. Maar zwart, we zullen er nog eens over nadenken. Ja, dat is, eh, dat is inderdaad wel iets om over na te denken. Ja, ja maar het gaat ook niet alleen over de Queens of the Stone Age. Mhm. Die heeft gigantisch veel samenwerkingen. Ja, je hebt Desert Sessions. Ja. Eh, je hebt gewoon hem met uh, Crooked Vultures. Je hebt hem allee, met, verschillende, mhm. met verschillende groepen en samenstellingen. Dus had hij met Kaius ook niks te maken? Kaius is dus hij begonnen eigenlijk. Ja, ja, ja. Oh, maar ook, goh, man, man, man. Dus, mega eh, band, mega band. Verstodde? Dus, ja, ja, dus ik zie, ik zie het potentieel wel van, uh, van de Nurknofdrij met de Jos door te brengen. <laughs> voilà, en dat brengt ons naar Nirvana. Waarom? Omdat Dave Grohl bij de Queens heeft gedrumd op de plaat. Mhm. Song for the Deaf. Ja. En die rol: van wie was dat een drummer? Dem Crooked Vultures. En van wie nog? Eh, <laughs> oei, ik, uh, ik kon, kon buizen op mijn examen. Maar nee, uh, zeg, Nirvana was, zeg. dat gaat dan niet wit. Nee, nee, nee, nee. Ik maak meer fouten dan jij qua muziek. Mhm, mhm. Oké, let's go. Nirvana en daarachter, de Ramones, met welk nummer? Uh, China is een rocker. En Nirvana? Uh, Blue van de eerste plaat. de Ramones en die wordt al eh, goed meegezongen. Hè? Mm. <laughs> zeg, en uh, Midnight Tattoo is ik terug bij ons komen zitten. Hoi. mannetjes wat was dat weer al, zeg? Akoestisch, hè? Je hebt ons <laughs> caféken hier betoverd. Er is eigenlijk, eerlijk, er is eigenlijk nog nooit zoveel volk geweest. Alright. Echt waar. Buiten is, dus, ja, is een receptie of zo, maar voor de rest, nee. Het dus, mooie is eh, dat, de, mensen niet zijn gaan lopen. <laughs> Ja. inderdaad, maar allez, come on. Dat hebben wij wordt meegemaakt in kontig maar dat is een ander verhaal. Oké. Okay. <laughs> Daar was ik toch bij. So be continued. Ah, <laughs> maar daar gaan we ze bieden aan een toog wel wat over vertellen. Maar dat was wel, dat eigenlijk was dat wel een goed optreden. Ja, ja. De, de, meningen waren verdeeld volgens mij. Ja, <laughs> ja, wie stond daar op de duur? Drie man. ja. en een baarman, vier ik dacht een paar op. <laughs> ja, zeg Roy, je hebt eh, de, die interrupters ook eh, doorgegeven? Ja, wel. Ja. Vertel. Echt wel. Rancid met een female frontzangeres. Ah ja, je hebt ook juist gezegd tegen mij, ik ga dat wel goed vinden. <laughs> Je gaat dat echt goed vinden. <laughs> Dat is gewoon ja, een punkrock, maar als iedereen gewoon kijken, ik kan van minuut één niet meer stilstaan. Dat is gewoon heel top treden, springen, dansen. En eh, Brits, Engels, eh, Amerikaans. Maar ik zeg twee keer hetzelfde, Brits, Engels, dat is hetzelfde. Mhm. Ja, zwart. Oké. Oké dan. <laughs> En dan hebben we ook nog voor u, hè. Uh, Rancid? Radio, denk ik. Ja. Ja. ja nou De klassieker van Rancid, van hun eh, bekende album. Is het van Life on Tweet of Let's Go? Dus ik kon eigenlijk. Ik dacht Let's Go. Het zal onder alcohol liggen. <laughs> er is wel een rode draad in jullie, in jullie, in jullie verhaal, hè, Rancid? Ja. Ik dacht aan alcohol. Ja, <laughs> maar wie? <laughs> Waarschijnlijk eh, is dat niet bij de baas, zo ook niet? Ja, dat is We hebben één regel. Wat je niet kunt herinneren, is niet gebeurd. <laughs> What stays... On tour. Ja. Stays on tour. What happens on tour stays on tour. Ja, voilà, zoiets. Wat ik nog wel wil zeggen over dat nummer, dat, dat viel mij wel op als ik ook mee, ehm, de, de nummers aan het kiezen was voor, eh, voor vandaag. Er zijn eigenlijk weinig vrouwen in dat genre. Hè? Heel weinig. Spijtig genoeg, eigenlijk. Ja, want ik denk dat er wel... Uh, female frontzanger is, ik denk dat dat sowieso al anders Ja, ja. Maar echt dat nog eens goed toe... Ja. Ja, dat is inderdaad... Zeg, maar is dat niet die vrouw van Joss Ho, die Brody Dale, is dat niet zo'n nee, die, punk? die Stillers. Die Stillers, maar ja. Is dat niet... Ja, ja. Die, eigen, want die is toch ook alleen, hè? Die, zong die ook niet alleen? Was die ook niet solo? Die zijn in eh, juni begonnen, hè? Ja, die komen ah, met de, eh, ah, oké, oké. Maar ja, eh, dat is niet punk. Die, die komen aan Wel, die ja. hè? Ja, voilà. Dus ja, dat is al één iemand. Ja. ik, heb, ik heb ook nog een ander nummer. Dat is de Bikini Kill. Uh, ik, ken, ik ken ze helemaal niet, maar, maar ja, dat is... Uh, dat was ook wel een heel goed nummer eigenlijk. Dus uh, ja, dat zijn zo wel de enige vrouwen <laughs> die vandaag uh, te horen gaan krijgen. Ja, terwijl dat er wel wat vrouwen in rock and roll zitten eigenlijk. Hè? Ja. Maar ja, punk... Dat is toch nog iets Het is toch nog moeilijk... Ik denk dat dat ook wel... Eh, is dat niet moeilijk om te zingen? Roy? Of zit je oh, gewoon van, dat, van in het begin? Of Michiel, jij zingt ook, ja, sorry. Eh, zingen? <laughs> ah, oh, en dan ah. brullen, grollen. Breken. En dan heeft de, terug. Dan de Frey niet iets te zeggen. We hebben al duizend keer gevraagd aan de Frey. Zet een micro in het drumstel, zingt mee voor die backing vocals. Maar ja, hij wil het niet. En waarom wilde niet Frey? Um, er zijn heel weinig drummers dat kunnen drummen en zingen tegelijk. Dus ik ben daar zeker geen van. De drummer van, eh, ik weet niet of je die graag hoort, maar dat maakt zelfs niet uit. De drummer van die Arctic Monkeys doet dat ook, hè? Heel een tijd. Dus, is het, dus ja, dat is gewoon moeilijk. ik, ik, ik, minimaliseer dat, maar dan denk ik, oh, die kan dan moeten er meerdere drummers aan kunnen. Ja, niet? ik ken er ook zo, morgen. oh, moet het kunnen. En... Die drum misschien is zo goed als de vrij hè? Nee, voilà. Maar ik heb al nog niet oren drummen. <laughs> Wanneer is jullie volgend optreden? Dat is misschien een uitdaging, Ivo, om er eens naartoe te gaan. Ja, in de buurt, want we gaan in naar, nee. naar Duitsland. Zaterdag in Oost-Duitsland, dat is wat ver weg, maar... Is dat... Ah ja, overmorgen al. Ja. ja het eerst komende in België is denk ik pas in augustus, of vergeet ik er een? Ik denk dat dat Limburg zal zijn. Ja, 14 augustus in uh, Pelt in Limburg. In Pelt, oké. Okay. va. Dan moet ik de boostcrew in doorhouden. De eh, boostcrew in doorhouden. <laughs> en dan eh, kan het wel zijn dat we er wel eens gaan staan, hè, want dat is ook een lang weekend. Dat is, dat is wel in mijn verlof. Zwat. Dat is jullie probleem niet. <laughs> <laughs> We, regelen, we regelen wel jouw probleem. we kunnen op vakantie gaan in Limburg. Ehm, er is ook bijna Pukkelpop dan klopt. Van van? Als tiener ben ik daar geweest, maar de, de punkstage is uh, eh, door de ja. heen meer en meer afgebouwd tot uh, Tot niks, hè. Ja, vanaf dus, dat is eh, volledig weg. Nee, er zijn meer dat was wel leuk, die punkstage. Hè. was echt wel leuk, inderdaad. Maar er zijn zeker genoeg andere punkrockfestivals in België tegenwoordig. Brakrock is het grootste daarvan, begin augustus in Duffel. Ja. Dat is twee dagen... Brakken. Ja. <laughs> <laughs> En dan, want die hoorde nu er juist over shock, maar ja, dat is zo meer... eh, Ja, dat is ook punk en rock and roll. eh. rockabilly en zo allemaal, hè. Ja. De Drowns speelde speelden ook trouwens. Wie? De Drowns. Ah ja, ja, ja, die ah, speelden ook, ja. Oké, oké, oké. Allee, voilà. Dan gaan we nu even naar die Interrupters en dan Rancid. En dan gaan we nog even nog wat klappen, in mannen. Heel goed. dun I feel no pain got the music, well, I got a place to go. Well, I got the music, well, I got a place to go. Well, I got a place, well, I got a place, well, I got a place to go. Well, I got the music, well, I got a place to go. voilà, voilà, voilà. Dat was Rancid met... Um, Radio. ja, maar zeg, sorry vrienden. Sorry, we waren in, eh, in een gesprek ehm, verzonken. Oei. Zware gesprekken vandaag. Ja, ja, ja, ja, inderdaad. Ik ben hier aan het eh, dingen aan het uitsteken die niet, uh, die niet juist zijn. Maar zwart, we gaan nog even klappen met Midnight Tattoo. Jullie, willen jullie straks nog even een nummertje spelen, mannen, voor ons? Natuurlijk. Ja. Als de rest dat ook nog wilt. Ja, nou, vrede, volgende keer ga je toch iets moeten doen. Zo. Ik, eh, we zullen ervoor zorgen dat er hier toch iets staat van een trommel of zo, dat je toch wel iets gaat kunnen doen van drummen. Je moet goed. <laughs> ik wil wel wat dansen of zo. Oh ja, tuurlijk. Oh, dat kan ik ook niet. Allee, man. Alles behalve dat. <laughs> zeg, ik had er juist hier een gesprekje met jullie ehm, in verband met eh, moesten jullie een maand ergens naartoe gaan, op vakantie of maakt niet uit. Welke plaat zou, zou je meepakken? Maar die plaat ga je dan een maand lang moeten horen. Hè? Dus ja, ik, ik zou willen beginnen. Ah, je moeten horen, uiteindelijk. Yves lag me niet uit. Nee, nee. Um, welke plaat... Want uiteindelijk is dat wel belangrijk. En één plaat. Welke plaat zou de pakken, Michiel? ik heb die vraag al uh, meermaals gekregen. Of toch al een paar keer alleszins. Vaak in, in een top 3 bijvoorbeeld. Maar als ik echt moet kiezen... Dan ga ik waarschijnlijk voor eh, Troops of Tomorrow van The Exploited. Ik heb er geen nummer van in de lijst laten zetten vandaag. Maar het is wel een van de bands die mee het... Eh, het Hanekam-imago van de punk bepaald hebben. Absoluut, ja. Maar ook in dat album zit eh, een mix van heel stevige en ook eh, iets of wat rustigere nummers, wat dan toch de variatie wel eh, voldoende maakt om het album meermaals achtereen te kunnen beluisteren. Mhm. Oké, mhm. oké. En voor u, Free? <laughs> de micro pakken. ik heb nog even aan het twijfelen geweest, maar ik zal toch voor een uitkom de Wolves van Rancid gaan. Mhm. De perfecte punkplaat voor mij, dus ik weet niet exact hoeveel nummers, best wel wat en echt allemaal schitterende nummers. En soms moet je ook niet, eh, en soms moet je ook niet zeggen waarom dat je dat gaat meepakken. Hè? Want uiteindelijk zijn er nummers die je goed vindt. En als ze dan vragen waarom, ja, waarom? Omdat je dat goed vindt. <laughs> dat is mijn smaak en eh, dat is wel zo. Hè? Roy, hij is aan het nadenken, zie ik. Hij is aan het nadenken. Oei, Free. Hij is aan het opzoeken. <laughs> we, mogen het nog niet vragen. Mogen we het nog niet vragen? Nee, ik kan hier het kei belachelijk zeggen. <laughs> <laughs> dat gaan we niet doen. Nee, wat gaat dan zeggen? Heb je iets? Of is het moeilijk? Ik weet het op... Ik heb die vraag aan jullie gesteld, maar voor mezelf weet ik het niet. Nee, ik heb, ik heb wel een guilty pleasure, <laughs> maar dat je niks meer punk te maken. Ja, waarom niet? Maar dat maakt niet uit, hè? En ah, wel, André Hazes dan. Ah ja, voilà. Serieus? Als jij dat maand lang... Ja. Als jij maand lang Andreas wilde horen. Niet de junior, hè, de ander, Hè? Ja, ja, ja, De papa. papa, hè? Ja. ja. Echt hoor. Ah, voilà. Ah, voilà, hier hangt een eh, plaatje. Eh, ja, ja, hier hangt nog een single eh, van. Eenzame kerst. Mooi. ik weet niet van wat dat jaar dat is, maar zo te zien. Maar eigenlijk zou ik ook gewoon een maand lang willen opzetten voor al de rest te kloot. dat, <laughs> dat, is dat, dat, <laughs> dat is uw karakter. <laughs> dus ja, zeg vrij. Um, ehm, je hebt, ja, het is een gezellig in ons café. hè. er wordt al wat meegedronken en ze hebben plezier, maar dat is leuk. Dat is leuk. dus kom af als je goesting mannen. En vrouwen ook. Um, Free, jij hebt nog een nummer gekozen, het laatste dan. Ehm, dat was Ergens onderweg van de mens. Wil je daar iets meer over vertellen? Uh, ja, absoluut. Ehm, dat is een eh, liedje dat opgedragen is aan mijn broer. Eh, we waren allebei heel grote fan van De Mens. En vooral van Ergens onderweg. Ehm, dat is ook gespeeld op mijn broers zijn begrafenis. Die is uh, in 2021 uh, eh, plotseling gestorven. Ik heb ook nu een tattoo eh, met, met, die tekst op. Allee, tekst. Ehm, de titel. De titel op en twee van mijn beste maten ook. Dus ja. Het is niet altijd gemakkelijk om het te beluisteren, maar... We gaan het opzetten, ja, hè? Zeker. is het al. Zo lang is het al. Ben ik anders dan je inwonende man? Het was nog een nummer van Michiel Jimfist. Met Common Ground. Ja, punk, hè? Klopt, ja. Engelse, Engelse band. Uh, upcoming band uit Engeland. Uh. Upcoming? Ja, ja, ik geloof al vier albums uit, maar die uh, zijn aan de, de headline-posities op de shows in Engeland en in. Ja, Oh, graaf, graaf. Ja. Onbekend voor mij. Ja, ik ken dat niet. maar ja... <laughs> maar wel goed, maar wel ja, goed. Ja, ja, ik, maar ik heb dat er juist gezegd, hè. voor mij, punk is dat is een genre waar ik echt heel weinig van ken. Mijn man noemt mij soms eh, Shazam, maar dat niet. <laughs> Sommige dingen, dat gaat echt niet. Maar ja, het gaat hier niet over mij, het gaat hier over jullie Midnight Tattoo. Geweldig dat, je, dat jullie hier nog zijn en straks nog een nummertje gaan, eh, gaan spelen. En eh, ja, vertel nog eens, wat zijn jullie toekomstplannen eigenlijk? <laughs> Hetgeen dat ik heb aangehaald dus straks, die volgende full CD opnemen, dat is eh, een groot doel. En dan hopen eh, ja, hopen zoveel mogelijk eh, shows in het buitenland te kunnen spelen om onze naambekendheid uit te breiden. Ja. We hopen ook nog eens terug in Engeland op Rebellion Festival te kunnen spelen. het, grootste punk, het grootste onafhankelijke punkfestival in Engeland. We hebben de eer gehad om voor de coronacrisis uh, op twee edities te kunnen spelen. Amsterdam in, in de Engelse versie in Blackpool. En de contacten zijn er, dus hopelijk eh, volgend jaar of binnen twee jaar terug eh, daar nog eens op het podium. En over, over hoeveel mensen spreken we dan ongeveer qua publiek? Uh... Dat is moeilijk in te schatten. Dat is een indoor festival met vijf verschillende podia. Ah, ja, dus, ja, ja. Maar ja, dat zijn uiteraard geen, geen 50.000 man zoals een pukkelpop. Ja, oké, maar dan nog. Eh, eh, dat, dat, hoeft niet altijd. Nee, het is daar richting de 6, 7, 8.000 man is het uh, totaalpubliek per zaal. Afhankelijk in welke dat ingedeeld wordt. Mhm, mhm. Gedeeld door vijf dan. Hè. <laughs> en hebben we dan stress? Oh ja. Toch wel. Roy? <laughs> Ja, had toch juist al stress. Ja, ik minimaliseer oh. dat niet, hè, voor alle duidelijkheid. Maar ik vind... Ik ik vind dat, ik vind dat mooi, hè, dat, dat, je, dat je stress hebt om hier te komen spelen. Dat is teken dat je het echt goed is ook een beetje... meent en wilt dat je het goed gaat doen, denk ik. Ik denk dat hij ook wel een beetje out of the comfort zone is. Ja. Maar dat moet ook kunnen. En dat moet ook proberen, weet je. Mhm. En dat hij af en toe niet even slecht ziet, ja, het zou zo weten. Maakt ook niet uit. Dat is punk. <laughs> voilà. Misschien koningin Elisabethzaal. Hè. Ja. De, hey. Eh, eh, ik zou ooit nog wel eens graag in een trickspel spelen. ja. Hebben we ook al gedaan. Tweemaal. Tweemaal? En als voorprogramma? Voorprogramma, eh, Voorprogramma van de Toy Dolls. Ja. En... Oh, ik denk van... Voorprogramma van Coxpeller. Coxpeller, ja. En uh, twee punkbands natuurlijk. Of, uh, oh, ja, ja, ja. Engels klassiek. Twee grote namen. Vooral Kokspijler ook wel. Allee, vooruit. Ah, ja, waarschijnlijk zal dat nog wel iets gebeuren. Hè. Zeker als uh, Antwerpse band het... Allee, niet? Ja. Antwerpen, Ja, het is moeilijk om toerende bands nog eh, naar Europa of naar België te krijgen, wil ik zeggen. Eh, het grote publiek zit in Duitsland. Alle bands rijden België voorbij richting Duitsland. Af en toe hebben we de chance dat ze toch eens een tussenstop maken op de heen of de terugweg. Donderdag of zondag bijvoorbeeld. En dan is het altijd plezant om support te kunnen doen. En, eh, en zo je naambekendheid bekendheid verder uit te breiden, zoals ik al een paar keer gezegd heb. Eh. Ja, dat zie je echt wel dat in Duitsland dat, dat dan nog, nog een, een veel grotere uh, ja, niche-markt is. Dat, die, dat die, al die kleine sub-genres, dat die eigenlijk allemaal nog, nog, nog enorm veel ja, mensen op de been krijgen om, om, om live te spelen. Want er zijn nog andere bands die ik ook vrij goed ken, die, die in Duitsland, ja, die, die spelen voor een paar duizend man. Als je hier in België zit, er komt geen hond naar kijken. Hè. Dus dat is, Duitsland is wel een, een, heel speciaal ja. speciale markt Een, enerzijds een moeilijke markt om binnen te geraken, maar vanaf dat je er wat eh, naamkendheid hebt gekregen, ja. wat support hebt gehad, dan kan het ook soms rap gaan. Dus, eh, mhm, mhm. We spelen er nu het, zaterdag opnieuw. Zelfs de locatie waar we al twee maal gespeeld hebben in het verleden. Dus uh, zolang dat ze, ja, ik zeg dat ze het tof vinden je brengt leuke muziek, eh, je doet niet moeilijk. Mhm. dan, dan krijg je de kansen om terug te komen en die grijpen we dan ook. Ja, ja, ja. ja. Ehm, om jullie te contacteren en zo, dat kan allemaal via Facebook en, en, en alle mogelijke. Kun je dat wel op eh, Instagram en Twitter en toestanden allemaal. Eh, Instagram, Facebook, ja, ja, e-mail, WhatsApp, whatever. Dus als mensen jullie willen boeken, dan gewoon even langs daar kijken. Yes. Alright, alright. En jullie hebben een manager of eh, doen jullie dat zelf? allemaal in eigen beheer. <laughs> Eigen beheer, zoveel DIY. te beter. Ja, ja, zoveel te beter. Dat, ja. ja. inderdaad. We eh, wel niet sturen voor eh, tattoos, want dat doen we niet. Is het echt? <laughs> Trek weer eentje. Is het Die aanvraag krijgen we geregeld binnen. Mensen die sturen naar onze Facebook of Instagram van kan ik een tattoo zetten vandaag of morgen? En, ja antwoorden we heel droog. Uh, een punkshow kunnen boeken, maar <laughs> meer niet. Oh, wel goed, hè? Wel geweldig, hè? Eigenlijk, hè? Niet? We willen wel proberen, maar van mensen er gelukkig van worden. <laughs> Je kunt uh, zo gewoon Midnight Tattoo op die hele arm of... Eh, er zijn mensen bij dat het hebben. van jullie al? Ja. Echt? Dat is geen grap. Ja, maar... <laughs> ja, Anders zou ik in, uh, niet In Nederland, goede vriend van ons, Sam en Baas, die hebben ons logo op een lijf dat dat is die bloem, hè? Nee. nee, nee, dat gewoon de... de, dat, ah, de, de, de, Ah, ja, ja, ja, oké, oké. Want ik vind jullie t-shirts, trouwens, ja... in het café, uh, luisteraars, er is die merch, hè, dus kom maar af. Je kunt een t-shirt kopen. Hebben jullie... Uh, eh, cd'tjes. Cd'tjes, ah, wel, ja, dat wou ik je zeggen, platen. En, uh, ja. Dus als je wil, koop maar op. Aan zeer democratische prijzen. ja, Fantastisch, fantastisch, Ja, maar ik vind gewoon jullie zijn echt zo al goed geïnstalleerd in, eh, in jullie groep. En je zit er al, ah ja, je al goed bezig eigenlijk. Het is een geoliede machine. Ja, voilà, voilà. Iemand, iemand, die, die, die uw logo laat tatoeëren, dat is toch allee, het ultieme eerbetoon, niet? Zeer zeker. Ja, dat is... Um, dat streelt jullie ego toch? Dan, dan, dan, moet, ja, dan, zo, moet zo raar zijn. Ja. Als, je, zo iemand tegenkomt van, yo, alright. ook op ons album, op de, de achterkant van het artwork, staat een, een tattoo design. Uh-huh. En als ik de tel goed heb bijgehouden, zijn er momenteel al negen mensen die dat design getatoeëerd hebben. Serieus? Dat Sommige in kleur, sommigen in zwart-wit, afhankelijk van hun tattoo-stijl. Gaat het over het bommetje? Het bommetje. ah ja, ja dat ook op, de, ook op de t-shirt. Ah ja, ja. Ah ja, oké. Alright, alright. Ah, ja, ja omdat ik zei, ja, voilà. Dat is toch die bloem dat ik zei? Nee, het bommetje. Bommetje, bloem. ja, bom, bloem. Dat is de bloem. Ah ja, dat is die bloem waar ik het over had. Voilà. en heb jij tattoos, Michiel? Ja, ik heb enkele. Onder andere uh, de bom. Ah ja, tuurlijk. Tony <laughs> niet anders. kon niet achterblijven. ja, we gaan nog wat muziek spelen. We gaan muziekje draaien, ja. En dan uh, nog een klapje. Free, wij gaan afscheid nemen van u. Ja, ik ruin eruit. Ah. <laughs> Nog even te ja, Ja, dus. ja. Oké. Heel blij dat je erbij wacht, Free. En zeker tot de volgende. Ja, eh, heel plezant dat ik mocht eh, komen. Dus, uh, je zit altijd welkom, hè? <laughs> kom morgen nog eens. <laughs> dat is goed. of dat wij zijn, dat weet ik niet meer. Ja, maar kom maar af. In and Roll Café. Punk in zijn rolstoel, wat minder haar even grote smul. Pist in de planten en spiekt naar verplegers, verscheurt de gazet en krast in de tegels. Op zijn wielen staat in het groot, anarchie, maar zijn ruwe kam, dat lukt niet meer. Zijn broek en vallen gaat spellen. En dingelse vlag op sombre tellen. Belgian Asociality met Bompa Punk. En hier zijn ze nog eens met Forever Young Midnight Tattoo. remember way back in the days do you remember way back in the 80s? We were the kids that ruled the streets of our neighborhoods. We were so young, so loud and rebellious, finding the streets, no, no one could tame us. We were the kids that no one understood. Always in trouble and against the grain. Kids of the 80s, we all felt the same. Don't wanna grow up, but be forever young. Forever young, I wanna be forever young. Do you really wanna live forever? Forever, forever, forever young. I wanna be forever young. Do you really wanna live forever? Forever, forever young. many years have passed, but we're still around. Attacked a million times, but always stood our ground. We were the kids that knew the difference, probably right and wrong. Standing on the front line, ready to rock. Life of the party, always drunk as fuck. We were the kids that partied all night long. We might have grown older, but we'll never forget the days of glory, no shame, no regrets. I wish I could be forever young forever young. I wanna be forever young. Do you really wanna live forever? Forever, forever, forever young. I wanna be forever young. Do you really wanna live forever? Forever, forever young. I wanna be forever young. Do you really wanna live forever? Forever, forever, forever young. I wanna be forever young. Do you really wanna live forever? Forever, forever young. Ja, ja. Yeah. Dank u wel, mannen. Fantastisch. Merci om hier te zijn. En eh, op naar het volgende. En veel succes met jullie muzikale carrière. Wij gaan even verder met die informatics. Diego, dat is voor u, hè, de cramps. <laughs> Geen reactie van Diego. Hij blijft zich vooruit. <laughs> Kijk toch, voilà, de cramps. Dat was voor haar, Diego, de cramps. Ja, Yves, de cramps. Mm Ja. Ja, goed, hè? Ja, inderdaad. Zeer Heb jij die ooit live gezien? Nee, nee, nee. nee. Wel, wel een heel speciale band, heb ik altijd ja. horen zeggen. Ik heb die eens gezien op de Lokerse vissen en ik ben doorgegaan. Ah, ja omdat dat, zo speciaal is. Is je zanger niet? Is dat niet luxe interior of zo? of? <laughs> ja, dat is zo'n raar pak Ja, zwart. <laughs> ik vind dat dan heel vermoeiend om nog zo'n... Eh, ja, dan denk je, dat gaat wel graaf zijn, maar die maken dat dan... Ja. Ik, moet ook toegeven dat, dat, ik buiten deze nummer ook niet echt heel veel van de crèmes ken eigenlijk. Als je er niks van kent en alleen dit, dan is dat de hel. <laughs> <laughs> Sorry voor de fans van de Cramps hier naast mij. <laughs> Guido. ja, ja. En eh, Roger ook. Hè. Ehm, we gaan even verder. Eh, maar we zijn wel een heel weekend live op FM. Dus zeker blijven luisteren morgen, zaterdag en zondag. Eh, ik ben er eens niet op zondag. Oké. Oké, dus je gaat mij niet missen, want je hebt mij vandaag al drie uur gehad, luisteraars. Maar eh, eh, ja, zeker blijven luisteren naar Radio Barbier op FM en online. Eh, wij gaan verder met Bad, Bad, Religion, religion hè? inderdaad, 21st Century. Digital Boy. whisky all night long, party on. Maar zo bier en whisky een hele avond lang. Want de feestje had voor wel voort. Eh, ja, ja dat wel, dat wel, dat wel, dat ehm, wel. dat wel, hè. Dat was dus funeral dress met uh, party on. Een beetje ook wel een requestje van Michiel de Massis. Ja, die, die vond het niet erg dat we dat draaien. Nee, inderdaad, <laughs> inderdaad, inderdaad. Dus, we hebben nog wel wat plannen, Eve. Eh, ja, inderdaad. Ja. de komende maanden, de komende weken eh, eigenlijk. Binnen twee weken is het weer al terug. Dan is, het, is al de Prins Special. Dan is het al de Prins Special, waar je eigenlijk al een, jaar al op, aan het voorbereiden bent. <laughs> Dan nu ook weer niet, maar toch, toch, ik ben er wel al mee bezig ondertussen. Ja. Geweldig. Dus het zal, het zal vooral over de early years eh, gaan deze keer. kijk er naar uit om dat samen te doen. Dat is mm. echt, dat dus vrijdag 21 april van 8 tot 10. Ja. Twee of drie uur, wat gaan we doen? Eh, ik zal zien hoeveel materiaal ik bij oh, elkaar kan, <laughs> krijgen. Daar gaan we nog wel eens uh, over nadenken mhm. en eh, bekijken. En dan ja, zijn we aan het chicken over... hè? over de Jos. Over de Jos die 50 jaar mhm, wordt. Mhm. Ja, dat is misschien nog wel een leuke. Hey, zeg, maar je zei er juist dat hij jonger is als jij, maar die is dan bij mij maar vijf jaar ouder. Oei, oei, ja, <laughs> oké ik, weet niet, ik weet niet wat je ermee wilt zeggen, maar het zou wel, het zou wel iets willen zeggen. Ik denk dat dat wel voor mij... Eh, ja, dat kan wel zoiets tegenvallen, wat. Ik denk dat dat een hele rare mens is persoonlijk, maar alleen al... <laughs> you think, hè? Ja, mannen, we zijn aan het einde. ja. Het rock roll café. Geweldig rock and roll café. Het was een goeie deze keer, absoluut. En een gevulde. En technische problemen deze keer. <laughs> Veel technische problemen, maar <laughs> opgelost. Beginnersproblemen. Dank u Guido, dank u Guy om dit eh, op voorhand in orde te brengen. En we moeten afronden, zegt een Diego, maar dat gaan we niet doen. <laughs> Een Diego, vier minuten. Ah, drie. Ja, oké. Oké, okay, de, Diego zegt drie minuten. En als een Diego iets zegt, dan moeten wij allemaal moeten we luisteren. luisteren Bon, we eindigen zoals altijd. Altijd. Altijd. Pak jullie luchtgitaar, schmink jullie gezicht vol en... Let's go.